Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Britse prins William en Kate Middleton zijn na een korte rijtour aangekomen bij Buckingham Palace. Na de huwelijksplechtigheid stapte het paar in een open koets voor een rit van Westminster Abbey naar het paleis. Onderweg werden ze toegejuicht door honderdduizenden mensen. Een uur eerder gaven de twee elkaar het ja-woord. Dat gebeurde aan het begin van de dienst. Even daarvoor was Kate als laatste aangekomen bij de kerk. Aan de hand van haar vader liep ze naar het altaar. De bruid draagt een witte jurk met kant en een vrij bescheiden sleep. De Limburgse gemeente Onderbanken krijgt 400.000 euro schadevergoeding van het Rijk voor de onterechte kap van 6 hectare bos in Schinveld. De zaak dateert van 2005, toen toenmalig minister Dekker toestemming gaf voor het neerhalen van het bos. Dat gebeurde op verzoek van de EWAX luchtmachtbasis vlak over de grens. De bomen werden omgezaagd, maar het besluit van de minister werd later vernietigd door de Raad van State, onder meer vanwege een onzorgvuldige voorbereiding. Het college van BNB van Onderbanken is al akkoord met het schadebedrag en naar verwachting zal ook de Raad instemmen. De Franse oud-minister van Binnenlandse Zaken Pasqua is in hoger beroep vrijgesproken van corruptie. In 2009 was hij door de rechtbank nog veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk, voor zijn rol in een omkopingsschandaal. De nu 84-jarige Pasqua zou als minister steekpenningen hebben aangenomen bij de verkoop van militair materieel en wapens aan Angola in de jaren 90. Pasqua was in de jaren 80 en 90 tot twee keer toe minister in een rechtskabinet. Hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Het weer, het is vrij zonnig, maar er ontstaan enkele stapelwolken. In het zuiden kans op een bui. Het is tussen de 17 en 22 graden. Morgen op Koninginnedag veel zon. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Later in het zuiden is er wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Come on, flowing, glowing with electric eyes. So dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get, get witty, witty, can't think, quit it, quit it.